Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste trekkers zijn weer vanuit Stroe onderweg naar huis. De hele middag hebben de boeren in het dorp in Gelderland geprotesteerd tegen het stikstofbeleid. Het kabinet wil dat veel boerenbedrijven kleiner worden of helemaal verdwijnen... om zo de uitstoot bij bepaalde natuurgebieden te verminderen. De boeren maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Het is niet eerlijk hoe het gaat. Iedereen is eh, van jongs af aan eh, op, de boerderij opgegroeid. En eh, ja, dat wordt in één keer weggenomen. Ik vind het heel belangrijk om hier te zijn. Om te zorgen dat de volgende generatie ook een toekomst heeft op het platteland. Ja, en wat ze nu het platteland aan doen, het is in principe gewoon halvering van de boerenstand. En daar ben ik echt eh, zwaar tegen. En het wordt waarschijnlijk een zware avondspits door de terugkerende boeren. De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort zit al een tijd potdicht en dat blijft ook nog wel even zo. Honderden Schipholvluchten van vliegmaatschappij Transavia worden de komende tijd geannuleerd. In totaal gaat het om 13.000 boekingen. Voor het grootste deel daarvan is al een alternatief gevonden. Bijvoorbeeld een vlucht vanaf een ander vliegveld. De rest kan zijn geld terugkrijgen of de reis uitstellen. Twee beruchte TBS'ers zijn gisteravond ontsnapt uit hun kliniek in Nijmegen. Handlangers gebruikten een slijptol of zaag om een gat in het hek te maken. Ze daar een vluchtauto klaarstaan, zegt deze verslaggever van de Gelderlander. Er is een eh, ja, team, speciaal team van de politie nu naar die mannen op zoek... Uh, de ervaring leert overigens wel, en dat is misschien een heel klein beetje geruststellend, dat eh, veel mensen die ontsnappen uit zo'n TBS-instelling eh, vrij snel weer eh, opgepakt worden. En dat is te hopen, want het zijn geen lievertjes. De twee zaten allebei vast voor een gewelddadige overval. Bij één viel daarbij zelfs een dode. En de topscorer van de Eredivisie gaat verkassen. Ajax-spits Sebastian Haller maakte afgelopen seizoen 21 in de competitie. En ook nog eens 11 in de Champions League. En dat is ook in het buitenland opgevallen. Borussia Dortmund neemt hem over. De Duitsers maken minimaal 31 miljoen euro over voor Haller. Het weer, het is lekker zonnig met gemiddeld zo'n 25 graden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dan is het eerst ook zonnig, later wel wolken en daar vallen ook wat regen en onweersbuien uit. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A4 is het wat drukker van Amsterdam naar Den Haag...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 No one, baby, does stick to my pace. Rock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire. Beat it with the wire, make me sing all like a choir.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 Na het stikstofprotest vanmiddag hebben actievoerders bij Emmeloord... de A6 in beide richtingen geblokkeerd. Volgens de politie rijden trekkers weer massaal op de snelweg. De A1 in de buurt van Stroe is in beide richtingen afgesloten. De Oost-Oekraïnse stad Kharkov is opnieuw onder Russisch vuur komen te liggen. Volgens de gouverneur van de regio kwamen bij de raketaanvallen zeker 15 mensen om het leven. Gisteren werd Kharkov ook al aangevallen. En in Den Haag zijn bij een klimaatprotest bij de Belastingdienst 22 mensen opgepakt. Het was een gezamenlijke actie van Extinction Rebellion en Christian Climate Action.